Gert Kluk met het NOS Journaal. Het eerste vier verdachten die in december betrokken waren bij de rellen in Geldermalsen straffen tot 12 maanden geëist. De vier worden verdacht van openlijke geweldpleging en het verstoren van de raadsvergadering. Tijdens een informatiebijeenkomst over het asielzoekerscentrum in de gemeente werd het gemeentehuis eind vorig jaar bestormd door een groep relschoppers. In totaal moeten 32 mensen voor de rechter verschijnen. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd vanwege het slechte weer en werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan. Schiphol zegt dat vooral de laaghangende bewolking een probleem is. De vliegtuigen die wel vertrekken kampen met vertraging. Schiphol verwacht de hele dag nog problemen en adviseert reizigers voor vertrek de actuele tijden bij de vliegmaatschappij te controleren. Een rechtbank in Senegal heeft de voormalige dictator van Tjaad veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Isen Abre wordt verantwoordelijk gehouden voor talloze misdaden die onder zijn bewind zijn gepleegd, zoals moorden, verkrachtingen en seksuele slavernij. Abre wist jarenlang vervolging te ontlopen, tot de Afrikaanse Unie zich ermee ging bemoeien. Abre is tot levenslang veroordeeld. Taco Dibbets is de nieuwe directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij volgt op 15 juli Wim Pijbers op, die in maart zijn vertrek aankondigde. De 47-jarige Dibbets is kunsthistoricus. Hij werkt al sinds 2002 in het Rijksmuseum. In 2008 werd hij benoemd tot directeur collecties... en in die functie speelde hij een belangrijke rol... bij de inrichting van het vernieuwde Rijksmuseum. Tom Dumoulin doet toch mee aan de Tour de France. De tijdritspecialist is opgenomen in de definitieve selectie van zijn ploeg Giant Alpecin. Lange tijd waren er twijfels of de Tour in zijn programma paste... omdat zijn hoofddoel deze zomer Olympisch goud is in de tijdrit in Rio. De Tour eindigt op 24 juli in Parijs... en een kleine twee weken later is in Rio al de Olympische wegwedstrijd. Het weer... Vanmiddag passeren er een aantal gebieden met zware onweersbuien. Ze trekken eerst over het zuidoosten, later ook vooral in het noorden en oosten kans op flinke buien met hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Sloten en Schiphol 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda is bij knooppunt Kleinpolderplein door een spoedreparatie de verbindingsweg dicht naar de A13 richting Den Haag.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 kind, it comes from inside. Could you be? Could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. Softest skin and how it mixes in with mine. Uh, the way it feels to be dangerously. Talk to me, God.